Drie uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. Het aantal mensen dat in armoede leeft is gedaald. In 2016 waren het er nog bijna een miljoen. drie jaar eerder nog 1,2 miljoen mensen. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau ging het na 2013 beter met de economie... en verklaart dat de afname van het aantal mensen dat in armoede leeft. Het SCP gaat van armoede uit als mensen niet genoeg geld hebben voor basisbehoeften... en ontspanning en sociale participatie. Mensen in de bijstand, migranten en alleenstaande moeders lopen het grootste risico op armoede. Burgemeester, burgemeester Oud van Assen heeft zijn VVD-lidmaatschap opgezegd. Hij kan zich niet meer vinden in de richting die de partij opgaat, zo schrijft hij in een uitgebreide verklaring op sociale media. Hij vindt het onjuist dat er een wijkenplan wordt gelanceerd waarin wordt gesuggereerd om voor bewoners van probleemwijken een zwaardere strafmaat te hanteren. Verder is hij het onder meer niet eens met het VVD-idee om de discretionaire bevoegdheid rond asielzaken af te schaffen. Oud gaat verder als bewust partijloze burgemeester van Assen, schrijft hij. Een Belgische spookrijder heeft op de A2 bij Maarhezen gisteravond een dodelijk ongeluk veroorzaakt. Hij ligt zelf zwaar gewond in het ziekenhuis. De spookrijder reed tussen Weert en Eindhoven tegen het verkeer in en botste frontaal op een andere auto. De bestuurder, een man uit Limburg, kwam om het leven. Zijn vriendin, die naast hem zat, raakte licht gewond. De A2 is nog altijd dicht tussen Valkenswaard en Mahezen. Buienradar.nl is door het publiek gekozen tot website van het jaar. De makers kregen de prijs uitgereikt tijdens een gala in Amsterdam. Voor de verkiezing werden bijna 400.000 stemmen uitgebracht.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 There's a little water vigor me out. I like my coffee with two sugars in it. High heels and my jewelry dripping. Drinking, I get all fired up. Hey, hey, hey. Insecure, but I'm working with it. Many things that I could get rid of. Ain't nobody give it up. I made a few mistakes I regret nightly. I broke a couple hearts. my head with your fingers in it. Love it when you turn me on. Young Sarah's a little bit of love drunk in the middle where they get down to our favorite song. I made a few mistakes I regret it nightly. I broke a couple hearts and I wear on my sleeve. My mama always said, Do your trouble and now I wonder could you I brush up on them, I can tell he like me. You know all the man them, I try to swipe me. Now that up, he could afford to ice me. Tell him that's a bad, for me, bitch, in all your area. But the more bad bitches, then the more merry. Baddies to my left and to the right, a little scary. Good boy, tell me, can you handle all this dairy? Uh, a million, I'm getting my billion. Greatest of all time, cause I'm a chameleon switch it up for every era. I'm really bomb. These bitches really wanna be Nicki. I'm really mom. Uh, Apple cut the check. I want all this money. Seven up, go grip the tech and leave all this bloody. It, it's the queen and little mix skated on.